Freddy van met het NOS-journaal. De Israëlmuur, daar kunnen dan zowel vrouwen als mannen bidden. Tot nu toe werden mannen en vrouwen strikt gescheiden. Ondanks protesten uit orthodoxe hoek besloot het kabinet van premier Netanyahu... die nieuwe zone toe te voegen bij de muur. Daar kunnen nu mannen en vrouwen samen bidden. Het dodental van een bomaanslag en een actie van zelfmoordenaars in Syrië in de hoofdstad Damascus is opgelopen tot zeker 60. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De bommen gingen af in de buurt van een belangrijk Sjiïtisch heiligdom in Damascus. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist op een website die met IS is verbonden. En uit Nigeria komen berichten over een bloedige aanslag door terreurgroep Boko Haram. Daarbij zouden zeker 65 mensen om het leven zijn gekomen. De aanslag vond plaats in een grote stad in het noordoosten van Nigeria, Maiduguri. Dat is de stad waar Boko Haram in 2002 is opgericht. De Chinese douane heeft ruim 2000 schildpadden gevonden in containers met krabben uit Indonesië. Dat zijn schildpaddensoorten die met uitsterven worden bedreigd. De zeldzame schildpadden zijn inmiddels ondergebracht in dierentuinen in Shanghai. Het WK veldrijden bij de profs is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Voor eigen publiek reed hij een paar honderd meter voor de finish weg bij zijn medevluchter. Dat was de Nederlander Lars van der Haar. Die werd de tweede. Titelverdediger Mathieu van der Poel werd vijfde. Feyenoord, Feyenoord heeft voor het eerst in de historie vijf op volgende nederlagen geleden in de eredivisie. Vandaag verloor de club in de Kuip van ADO Den Haag met 0-2. Ajax is door PSV van de eerste plaats in de eredivisie verdrongen. De Amsterdammers speelden gelijk tegen Roda JC met 2-2. Het weer, de regen breidt zich geleidelijk uit. Vanavond en vannacht regen en de temperatuur loopt op tot een graad of 10 morgenochtend. Verder morgen op de meeste plaatsen droog, soms wat lichte regen en 11 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor Muiden 2 kilometer file.